Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar de Teven-deal. Oppositiepartijen nemen geen genoegen met de uitleg van premier Rutte en zijn plan voor een eigen onderzoek. Dat bleek vanavond tijdens het debat over het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teven. Premier Rutte zegt dat hij de voorkeur geeft aan een onderzoek door de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, maar hij zal een onderzoek door de Kamer niet tegenhouden. De verdachte van de moord op Boris Nemtsov, Zaur Dadaev, ontkent dat hij iets met de liquidatie van de Russische politicus te maken heeft. Dat schrijft een Russische krant. Afgelopen zondag meldde een rechter dat Dadaev een bekentenis had afgelegd. Maar hij zou tegen gevangenisinspecteurs gezegd hebben dat hij onschuldig is. De Russische oppositieleider Nemtsov werd twee weken geleden in Moskou op straat doodgeschoten. In de Nigeriaanse stad Maiduguri zijn volgens getuigen tientallen mensen omgekomen door een zelfmoordaanslag op een drukke markt. De dader zou een tienermeisje zijn. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het lijkt erop dat de islamitische terreurgroep Boko Haram erachter zit. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken hoe het lek ontstond in een goederenwagon op het spoor in Tilburg. Afgelopen vrijdag kwam daarbij giftig gas vrij toen een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Een aantal mensen raakten licht gewond na het inademen van het reukloze gas. De raad wil achterhalen hoe de ketelwagen lek kon raken om aanbevelingen te doen over het veiliger maken van het goederenvervoer. Het weer dan. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het koelt af tot rond het vriespunt. Er kan ook een mistbank ontstaan. Morgen vooral in het noordoosten zon, dan wordt het 9 tot 11 graden. Donderdag schijnt de zon juist in het zuidoosten en dan wordt het maximaal 13 graden. Vanaf vrijdag minder zacht en meer kans op regen. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Hij is een klein beetje te vergelijken met Michael Bublé. Hij heeft net een klein beetje andere opvatting van, uh, van zingen. Maar in ieder geval ook eh, een hele warme, uh, mooie Groener stem. Want Groener, zo heten de mensen die dit repertoire te gehoor brengen. we hebben net al Kenny G gedraaid als, als, als saxofonist. we hebben nog niet genoten van het Hammond-orgel. En dat kan je eigenlijk daar kun je eigenlijk nauwelijks omheen als je Jimmy Smith draait. Want dat is wel zo'n fenomeen op het, eh, op het hammond En eh, omdat het zonnetje schijnt heb ik gekozen voor The Sunny Side of the Streets. Jimmy Smith. Sunny Side of the Street. Stella die liep ook eh, in het zonnetje vanmorgen. Maar vannacht was ze alleen te zien bij Starlight. Stella bij Starlight, dus Maas Davis. luisteraars eh, ook nog maar eens wat draaien van mijn eigen zoon Sven. Dit is zijn eh, persoonlijke vertolking van het mooie nummer George on My Mind. Sven Duif, tegenwoordig treedt hij op onder de naam Sven Davis. En dat is omdat hij eigenlijk eh, een grote wens heeft om internationaal te gaan. Sven Davis met George on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said, Georgia. Oh, Georgia. A song of you. Comes as sweet and clear as moonlight through the pine. other arms reach out to me other eyes smile tenderly still in peaceful dreams I see picture on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia. In the wee small hours of the morning. Louis van Dijk samen met Anne Burton en Piet Noordijk. When the sun is high in the afternoon sky You can always find something to do till dawn as the clock ticks on. Something Down Much Anymore... wordt wel op een hele speciale manier gezongen door Shelby Lynn. Een Amerikaanse vocaliste die ook eh, heel mooie nummers van Dusty Springfield... onder andere op een album heeft gezet. Don't Get Round Much Anymore. We gaan ervan genieten. Het klinkt naast jazzy ook een beetje country-achtig. floor I couldn't bear it without you Don't get around much anymore I thought I'd visit the club Got as far as the door They'd have asked me about you Don't get around much anymore Anymore. Ja, luisteraars, eh, ik speel het normaal nooit op zondag... tenzij Dizzy Gillespie daarom vraagt. Samen met Manos eh, Hadridakis. Nou, wat een moeilijke naam. Never on a Sunday. Dizzy Gillespie, Never on a Sunday. Dat geldt niet voor Erik Timmermans, Never on a Sunday... want die is eh, altijd actief als het om eh, concerten in de krocht gaat. Erik, goedemiddag. Goedemiddag, lekkere muziek man, godverdee. <laughs> ja, Dizzy Gillespie, ik denk nou, die kies ja. ik zelf voor jou uit. Maar vanmiddag... Ja, ja, ja nee, dat, dat, dat het James Last wordt, dat, eh, dat hoor ik. niet was, dat hoor ik, <laughs> te gek wordt. Nee, maar ik heb ook zo enorm genoten van het concert met jou met uh, Frits Landersbergen. Uh, eh, ja, dat Ja, fantastisch. Wat een fenomeen is dat, zeg. Enorm. ja, ja, dat is, het. dat is, ja natuurlijk, alleen dat weet iedereen ook wel, maar het is wel leuk om het weer hier vissen te zien. Kijk, dat is een beetje het probleem. Iedereen die in Nederland telefoon gaat spelen heeft toch een enorm probleem, want er is namelijk iets anders <laughs> en eh, dan je heeft gewoon heel lang niets. Ja, dat klinkt heel lullig, maar dat is wel zo. is ja, echt ja. En hij weet het ook wel een beetje leuk te brengen. Eh, niet iedereen is er altijd even van gediend. Ik vind het superleuk dat hij dan wel een beetje een, eh, een, een, sfeer weet te creëren... waardoor mensen ook nog eens een beetje beginnen te lachen. Dat het ook altijd van. Maar wat geweldig voor jou om daarmee te kunnen werken. Met Frits? Ja, nou. Oh, ja. Nou ja, kijk, dat, dat klinkt misschien... Eh, ja, zeker. Ik, ik werk nu al 30 jaar met die jongen. Ja. En het blijft een feest, altijd. Kijk, dat soort muzikanten is natuurlijk gewoon toch, weet je. Dat, dit, dat, alles klopt. Ja. Eh, muzikaal gezien en, en, en eh, ja, beter, veel beter dan dit is er gewoon niet. Dat, in, in Nederland althans, bij buitenland wil ik niet, meer over spreken. Maar in, het, is, het, is ook, ja, het is een leuke man om mee te werken, al 30 jaar. Het is veel nooit. Maar dat geldt ook in bijzonder voor de, voor de man die achter de toetsen eh, de man waar jij met eh, bijvoorbeeld de kerstdagen ook altijd muziek maakte. Ja, zeker. we kennen elkaar ook al, al, al jaren. God, je komt beleefd dat je over dat soort aantal gaat spreken. ik, ik, ken hem ook al 30 jaar. Ja. En eh, ik heb toch, ik ben met hem, ik ken hem eigenlijk uit de tijd dat ik met, eh, in het combo van Tinex Schouten zat. Dat is eind jaren 80 geweest. Ja, ja. daar was hij de orkestleider. En eigenlijk hebben we elkaar nooit meer losgelaten. Ja, soms zien we elkaar wat vaker dan, dan, in bepaalde jaren zien we elkaar wat minder, omdat we dan bepaalde projecten doen waar we druk mee bezig zijn. Maar eh, de laatste jaren ben ik heel actief met Jean-Louis, maar we eigenlijk elkaar in die 30 jaar nooit echt losgelaten. Jean-Louis van Dam heet hij, hè? is die Louis van Dam. Hij is er vanmiddag ook. Ja. Een jongen die, eh, dit is een alleskunner. Het, het leuke is dat ik eh, inderdaad met hem de kerstdiner doe bij de Bokkendorens. Maar ik speel ook met hem in, eh, in, een, in, in een discoband. Waarin we gewoon jaren 70, jaren 80 disco classic spelen. Oh, dus je kunt hem vragen om André Vrolijk te begeleiden op accordeon. hij, heeft, hij, is de kleinzoon van, van Koen van Oorshout. Dus hij heeft ook echt een hele brede achter de beroemde ja. is vroeger bij Toon Hermans. En het is een jongen met een hele brede achtergrond. Ja, maar ook de veel dus om van alles te, eh, te spelen. Hè? Want er zijn natuurlijk ook muzikanten die... graag. Ja, ja, ja. zijn wat Tineke Schouten, dat zegt, dat zegt wel iets natuurlijk. Als je daar natuurlijk eh, je ervaring eh, mee opdoet. Uh, maar dan jazzmuziek. Ja, nou ja, waarom niet? Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk eh, onzin om te denken dat, als je jazzmuzikant bent, dat je alleen maar jazz wilt spelen. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, is wel een beetje bij, voor een hoop mensen geld dat. En daar bedoel ik helemaal niks negatiefs over. Ik bedoel, ja, dat geeft allemaal niet. Maar uh, en ik zitten dat altijd erg op een lijn. We vinden alles eigenlijk wel leuk. We, zelfs eh, de laatste plaats van Nick Harder, als je dat iets zegt, dat is een Amsterdamse volkszanger. Die heeft een ode gebracht aan, aan Willy Alberti. Ja. Nou, is gewoon, kijk, het is een cliché van hier in Tokio, maar het is wel waar. Er zijn twee soorten muziek. goede en slechte. En het maakt helemaal niet zoveel uit wat voor stijl je nou speelt, weet je wel. Ik vind het gewoon ook leuk om, uh, om, om wat dat betreft zit erg op en ik erg op één lijn. Dat we echt eigenlijk alles wel leuk vinden. En, en vanmiddag is hij er ook. Ja, en vanmiddag in de krocht een hele beroemde bassist ook. Ja, wereldberoemd. Wereldberoemd Nijwagen, ja. <laughs> maar uh, Erik, uh, Deborah G. Carter. Dat, dat, eh, ik heb net al even iets van haar gedraaid. Ik ga zo, eh, nadat ik met jou gesproken heb, nog wat van haar draaien. Wat kunnen de mensen vanmiddag allemaal verwachten? Ja, een hele goede zangeres. Ja. Het is een, een, tante geboren in Hawaii, eh, opgegroeid in Amerika, woont hier al een tijdje hoor in Nederland. Het is een, een, vrouw met een hele natuurlijke swing, met een hele natuurlijke manier van zingen. Ja, als je wat laten horen, heb je tenminste dat ook kunnen horen. het is ook nog eens een buitengewoon lief mens. Dat heb ik ook altijd meegenomen. Maar het is iemand die eh, heeft de zaakjes voor elkaar. Ik bedoel, eh, eh, heeft repertoire, Het heeft ze allemaal voorbereid. dingen die we kennen, het hoofdspelen bij het hoofd, dingen die we niet uit het hoofd kennen. Daar heeft ze prachtige arrangementjes van, die we zo kunnen lezen. Ja. Het is een echte pro, maar ze heeft met name, ik vind haar gek, om, ik heb wel vaker met haar gespeeld. Ze heeft een hele natuurlijke manier van zingen. Ja. En het is, het is een, een, een, een, ja, wat die Amerikanen vaak hebben, weet je wel. Ze zijn opgegroeid met die muziek en dat hoor je toch echt wel. En dat, eh, ja, dat wordt gewoon vlees vanmiddag. En wat ze kunnen verwachten is gewoon, gewoon het, het, het, het, haar repertoire. Ze zal wat eigen stukken meenemen. Ze zal wat eh, liedjes zingen uit het American Songboek. Ja. Maar het is gewoon een hele toegankelijke manier wat ze zingt. Dus ze zingt geen, geen muziek of je denkt van eh, waar zit er één? Helemaal niet. Het is allemaal erg, erg toegankelijk. En ook haar eigen stukken. En dat is, ja, ik, ik kijk er vlees naar uit vanavond vanmiddag. Ja, jij speelt bas, Jean-Louis Jean op, op toetsen, ja. Deborah zang en wie is de drummer? Frits Landersberger, de man die eh, vorige maand kon wonder op Fiberfoon. <laughs> want hij is eigenlijk slagwerker. Ja, ja dat had ik begrepen. Ja, hij is eigenlijk drummer. En eh, nou ja, hij is er vaker bij. En eh, ja, is ook, ook, ook, op drums is hij waanzinnig. Hij, staat, daar, daar, is hij eigenlijk, voor, eigenlijk voor opgeleid. Hij is in het conservatorium, uh, moet je ook een bijinstrument nemen. Ja. Nou, daar heeft hij toen op zijn 18e telefoon van gemaakt in plaats van, ja, dan wilde hij filosoofie gaan studeren. Ja, en dat is gruwelijk uit de klauw gelopen. <laughs> maar maar eh, eigenlijk is hij slagwerker. Dus eh, hij doet nu... Eh, en hij is ook, misschien weet je dat ook wel, maar hij is... Ehm, je kent de Amerikaanse jazzpianist Monty Alexander natuurlijk wel. Ja. als die in Europa speelt, dan de, de laatste vijf, zes jaar, denk ik, is Frits zijn drummer. En een hoop mensen zeggen altijd van, ja, drummer, Frits is een goede drum, maar ik hoor hem liever op telefoon. Ik denk, joh, houd toch op, man. Nou, als je, als je door Monty Alexander gevraagd wordt om te drummen, dan kan je drummen, hoor. <laughs> dat wel. <laughs> ik die, kan de hele wereld krijgen. Nee, een eh, eh, feest om, met die jongen te spelen. Het enige wat hem maakt is wel het verschil natuurlijk. Dat, eh, hij is een hele goede drummer, maar daar zijn het in Nederland natuurlijk wel meer van. Meer hele goede drummers in Nederland. Ja. Uh, op, of vibrafoon staat hij gewoon op eenzame hoogte. Mhm. Dus, wat, wat, wat, zijn nou jouw favoriete muzikanten? Ja, ik heb natuurlijk je, eigen kornuiten, dat, dat spreekt voor zich. Maar als je nou bijvoorbeeld zou mogen kiezen om, met een bepaalde drummer te spelen, behalve Frits Landersbergen. Dat vind ik erg moeilijk. Er zijn een aantal waar ik heel niet, niet Charles Duif. Oh, nou ja, niet zo raar. Nee, nee, nee hoor, Nee, nee, maar, maar, maar, voor de concerten speel ik op jazzgebied heel graag met jongens als eh, Hans van Oosterhout, ja. Joost van Schijk. Ja. Eh, Hans van Oosterhout, die, die heb ik volgens mij net gedraaid met, met eh, Toet Stielemans, Summertime... Eh, ja, dat live. Bij, bij Toets gezeten. Ja, hij, Komt, hij komt... ik speel veel met Hans. Niet in Zandvoort, want hij, je jongen woont echt, echt ver weg. Ja. Maar en hij is ook behoorlijk... Maar dat, ja, hij heeft je nog meer. Dat, dus je hebt ook een aantal jonge jongens tegen Gijs Dijkhuizen. Die mm erg prettig mee te spelen. Eh, wat ik erg belangrijk vind is, behalve dat ze goed spelen, dat het een beetje aardige mensen zijn. Dat vind ik heel stom, want ik heb wel mee te maken. Nou, voor ja. mij alles. Dus ik, ja. Ik, dat, ik, kom op een dat ik dat, steeds belangrijker ga vinden. Kijk, ik bedoel, dat, dat, dat, dat hoe geloof ik allemaal wel. Het moet gewoon lekker gespeeld worden. De mensen moeten wel goed zijn, maar ze moeten ook wel een beetje... Eh, ja, eh, dat, dat, dat, dat heeft Frieslandberg ook. Kijk, ja, je had ook een... er werd ook over gesproken in de zaal. En, na afloop hoorde ik dat ook. Dat die man ook zo'n leuke manier van die heeft zeker. En hij, hij heeft een... Eh, eh, eh, ja, dat is absoluut waar. En je, je moet met elkaar door één deur kunnen, weet je wel. Je, je, je hebt, en wat je bij Frits ook hebt, en dat, dat tekent, vind ik, de goede muzikant. Je komt ook wel eens in situaties terecht dat het allemaal niet zo goed gaat. Ja. Dan is ja, de zangeres zich niet goed, die is zagrijnig. Of, of, of de barkeeper is een klootzak, weet je <laughs> wat of, de, zaaleigenaar is, is, een man die niet aanstaat. Ja. Je hebt allemaal als dingen dat een beetje tegen zit. Dan heb je een bepaalde... Sommige muzikanten gaan dan tegen de clip. Weet je wel, die, die gooien kont tegen de clip en die worden zelf ook vervelend. Dat zal je bij, de jongens van Fries nooit meemaken. Die blijven positief. Die zeggen gewoon, nou, de ene keer zit mee, de andere keer zit er tegen. Ja. Dat soort muzikanten zijn goud waard. Dat, je gewoon, eh, ook als het even tegen zit, dat, dat, dat we gewoon, gewoon eh, ja, niets mee te maken. De volgende keer beter, we gaan gewoon lekker spelen. Ja. Nou, vanmiddag wordt het vast ook een hele succesvolle middag. Ja. Eh, zijn er nog veel kaarten beschikbaar? Nou, de voorverkoop gaat goed, moet ik zeggen. Ja. Er zijn nog, mensen kunnen ze ook komen Want ik denk, ik, ik vrees niet dat het uitverkocht Het is natuurlijk mooi weer. Dus ook mensen zullen wel richting Zandvoort opkomen. Het is niet echt mooi, genoeg, mooi genoeg om, eh, om je zorgen te maken. <laughs> dat hebben we ook wel eens. Want er staat ook weer best wel aardig een eh, fris windje. Ja, maar ja. Eh, ja. ik zou zeggen, maak even lekker die wandeling. Kom naar de krocht of kom naar de krocht en ga naar afloop naar strand. Want dan heb je een hele leuke zondag. Ja, precies. Half drie gaat het beginnen. En wat, wat, wat volgende maand in april, wat, wat komt er dan? Dat volgende maand vind ik echt heel bijzonder. Elk concert is te gek. Ja. Ik bedoel, ik ben al, al, al, al dit, maar volgende maand vind ik echt heel leuk. Want dan hebben we namelijk eh, de, de eh, hele... Ja, echt, die is, is alle monumenten in binnen Nederland. En als er straks de geschiedenisboeken gaan geschreven worden over Nederland dan staat die man er absoluut niet met een eigen hoofdstuk. Dat is Ak van Rooyen. Trompetist. Hij man is inmiddels 85. Het is niet te geloven. En hij speelt nog als een god, jongen. Hij, ik heb hem laatst ook weer gehoord. Dat ik denk, maar hoe, wat, wat een zegen dat je op die leeftijd nog, nog zo goed kan blijven. Want je weet dat als je 85 bent, dan is het voor een hoop mensen wel gedaan. Ja. En hoeft niet eens uit te blazen afloop. <laughs> Nee, precies. Nee. nee, maar die man is, is echt nog van een ongekend niveau. Hij is 85 jaar. Eh, statistisch gezien eh, <laughs> is misschien wel de laatste, laatste. Daar ga ik niet vanuit. Hij is, hij is al maar, maar dat, ga je ook weer doen met je vaste begeleiders? Nee, dat worden andere mensen. Want hij, hij eh, ik wel zelf was, dat wel. Maar hij komt dan met Juraj Stanik. Dat is een, een, jongen uit, uit ja, fantastische pianist uit, uit Den Haag. Ja. En op drummen zit dan Joost van Schaik. Die is wel vaker geweest. Ja. Die noemde ik trouwens net ook als een van mijn favoriete slagwerkers. Ja. En dat wordt wel een concert waar ik hier even eh, mag gaan studeren. Want uh, het is geen makkelijk. Nee, maar het is leuk. Het is superleuk. Dus ja. ook daar kijk ik ook naar uit. En dat gaat, eh, ze sturen jou de arrangementen op en dan ga je gewoon thuis lekker... Nou, als het nodig is. In principe vraag ik wel een beetje wat die gaat spelen. die mensen hebben niet zo'n zo, zo, zo, zo'n vaste, vaste repertoire hoor. Die hebben die, die gewoon, maar, maar, hij zal wel een paar favoriete stukken hebben. Ja. dat zullen dan net een paar stukken zijn die ik al een, paar jaar niet gespeeld heb. Dat kan natuurlijk. En dan vind ik het wel leuk om het een klein beetje voor te breiden. Niet in zijn arrangement, maar dan, dan doe ik het bijvoorbeeld van, nou, nee, hij is al een speler van, van DCT Gillespie, maar misschien wel een stuk wat je net eh, draaide. Nou, dan vind ik het leuk om dat even te bekijken. Hij doet het natuurlijk dan weer voorkomen op zijn eigen manier, maar dat is ook weer, weer, ook in mijn ervaring dat ik daar wel weer mee in kan meegaan. Dat vind ik ook helemaal leuk, hè, dat het op die manier gaat. En wat ook alvast bijzonder is, dat is voor mij de maand op, zeg ik ook, waar ik toch bezig ben, ja. Ehm, daar komt Maxi Jonata. Ja. Dat is een, een Italiaan. En uh, Frits had weer nog gespeeld op het festival in uh, Lausanne uit mijn hoofd. En die belde me gelijk op. Hij zegt, joh, ik heb hier straks een verlies, die moet jij boeken. <laughs> okay. Nou ja, als, als, als meester Frits dat zegt, dan doen we dat, hè. Ja. Fantastisch. Frits Landersbergen, uh, Landersbergen vanmiddag luisteraars. Erik Timmermans op bas. drums, dus Frits Landersbergen moet ik zeggen. Want hij gaat niet... gaat hij ook nog vibrafoon spelen vanmiddag? Weet je niet. Dat hoop ik niet, nee. nee, <laughs> hoor, nee, dat was mooi. Nee, Jean-Louis van Dam, die gaat eh, de toetsen beroeren. Eh, nou, dat staat allemaal garant voor een eh, heerlijke, heerlijke muzikale middag. Dat is wel leuk om te vertellen. Jean-Louis is dus zoals je weet een alleskunstenaar. Je hebt ook gezien dat hij ook een keyboardje meeneemt. En wat alles al heel erg leuk is, is dat, eh, dat is eigenlijk een beetje zo'n running gag geworden. Dat als een van de eerste solistes doet, wordt ze altijd met die vibrafoon geluid. Ja. En dan uh, met, met, een beetje mazzel vliegen er ook gelijk uh, eh, die drie, zijn kant op. <laughs> Erik, ik ga wat draaien van, van natuurlijk Deborah G. Carter vanmiddag in de krocht in Zandvoort. Ik heb het nummer klaarstaan 1 Misbehaven. En volgens mij doet Frits Landsberger er ook op, eh, op mee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. We gaan ervan genieten. Ik dank jou vriendelijk voor eh, het commentaar eventjes. En eh, we wensen je heel veel succes vanmiddag. Ja, nou en plezier vooral. Dat gaat echt wel lukken. En bedankt voor je aandacht, man. Heel graag gedaan. Doeg. Oké. Okay. Doei. all by myself. No one to walk with, I'm happy by myself. and misbehaving, saving my life for you. Mm, I know for certain one I love. I'm sure it's flooding you that I'm thinking of. And misbehaving, saving my life for you. Jack Horner, who's in the corner, but don't go nowhere, so what do I care? All your kisses, I'm waiting for. You've got to believe me, cause I don't Carter niet was. Het is heel raar, want het staat wel op de, op de titel. Eh, ze doet misschien ook mee op het album. Eh, en dat, is, eh, dat heeft even het misverstand veroorzaakt. Maar u heeft haar te goed, want ik ga haar nu alsnog voor, voor u draaien. Can Buy Me Love, een Beatle-nummer. daar heeft ze kennelijk een aantal stukken van opgenomen. Deborah G. Carter vanmiddag in de krocht in Zandvoort vanaf half drie. Geniet ervan, luisteraars. Hier komt Can Buy Me Love. Bye. It Right, dat was natuurlijk uh, Count Basie met zijn orkest. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Het klokje van gehoorzaamheid zeg ik altijd. En dat betekent dat ik er afscheid moet nemen voor nu. Sorry, ik heb een zuurtje in mijn mond. Vandaar dat ik eh, misschien een beetje slissend praat nu. Maar dat is niet de bedoeling. Ik wens u een hele fijne zondag. Ga vanmiddag lekker luisteren in de krocht vanaf half drie. Deborah G. Carter, ik zeg het nog maar een keer. En eh, wij gaan eruit met... Een nummer van George Benson, Just One of Those Things. Nou, het is uh, een van die dingen... Als het zonnetje schijnt in Zandvoort, dan ziet alles er veel vrolijker uit. U kunt vanmiddag een lekkere strandwandeling maken. Maar Erik Timmermans merkte terecht net op. Het is toch een beetje te koud om op het strand te zitten. Dus eh, ga lekker van de muziek eh, genieten in de krocht vanmiddag.